Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De twee mannen die vorige week het schilderij Het meisje met de parel aanvielen... moeten een maand de bak in. Een van hen lijmde zijn hoofd vast aan het glas voor het schilderij... en de ander filmde de actie. De derde verdachte komt later voor de rechter, vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Hij is degene die eh, dat rode spul goot en zijn hand tegen het achterpaneel plakte. En hij heeft niet ingestemd met deze vorm van rechtspraak, dat supersnelrecht. En zit nog vast in afwachting van, eh, van een, een latere zitting. De groep uit België zegt dat ze hiermee actie voerden voor het klimaat. Ze willen dat bedrijven minder olie en gas gebruiken. In Portugal, net onder Rotterdam, is vanmiddag een kind van 11 maanden oud zwaar gewond geraakt door een beet van een rotweiler. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde in een woning en de hond is in overleg met de eigenaren afgemaakt. Een oud-leraar die les gaf op een school in Bladel in Brabant... moet een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan een leerling... naar wie hij dikpiks had gestuurd. Ook kreeg hij twee dagen cel, maar die tijd heeft hij al in voorarrest uitgezeten. De leraar en het meisje kregen vier jaar geleden een relatie. Zij had de school twee jaar geleden gemaild over het gedrag van de leraar. Hij staat inmiddels niet meer voor de klas. En weet jij allemaal wat je moet doen en regelen als je 18 jaar oud wordt? En waar je allemaal recht op hebt? Veel mensen namelijk niet, zegt deze student uit Eindhoven. Ja, jongeren die weten vaak niet dat ze gewoon zorgtoeslag kunnen krijgen. En ze weten ook niet hoe het werkt met studiefinanciering en eigenlijk, je kan zoveel dingen eh, moet je doen, maar er zijn ook heel veel dingen die je gewoon mag doen. Dus dat is ook soms verwarrend van ja, wat is nou verplicht en wat niet. Ja, oftewel, veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. En daarom ontwikkelen de studenten een pakket voor mensen die 18 worden. Met een stappenplan, zodat je je zorgverzekering en een studielening kan aanvragen. Maar ook met wat goodies, zoals een bioscoopon en een geurtje. En als je in Eindhoven woont en straks 18 wordt, kan het zomaar zijn dat je hem krijgt. Want de gemeente is er daar super enthousiast over. Krijg je nog het weer? Het blijft vanavond hard waaien en vannacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen is het bewolkt, overdag kans op regen dan ook. Nog steeds veel wind en dan wordt het een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging in onze regio. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar botst een vrachtwagen en een personenauto bij Maarsen. 10 kilometer staat er met drie kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Wel gedeeld 11 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein En 40 minuten oponthoud nog bij afrit Abbenest op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Eén op één miljoen. Maar dit is wat het is. Soms ben ik hard, soms ben ik koel. Ik zeg dan niet wat ik bedoel. Ik heb je lief met heel mijn hart. En meer kan het niet zijn. in het nu en hier.